Het is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Terug de nieuwe leider. Het is Ayman al-Zawahri. Dat meldde tv-zender Al Arabiya en een website die als spreekbuis van Al-Qaeda wordt gezien. Al-Zawahri wordt al jaren als de tweede man van het terreurnetwerk gezien. De bijna 60 jaar oude Egyptenaar ontmoette Bin Laden, de vorige leider, in de jaren 80 in Afghanistan. Daarna werd hij een van zijn belangrijkste vertrouwelingen. Vorige week maakte hij bekend dat hij de lijn van Bin Laden voortzet tot we alle indringers hebben verjaagd uit moslimlanden, zei hij. Al-Zawahri houdt zich vermoedelijk op in het Afghaans-Pakistaanse grensgebied. Een rechtbank in Jakarta heeft de radicaal-islamitische geestelijke Abu Bakar Bashir veroordeeld tot 15 jaar celstraf. De rechter acht bewezen dat Bashir een trainingskamp voor terroristen in Indonesië heeft gefinancierd. Bashir wordt gezien als de geestelijk leider van een verboden terreurorganisatie. Hij zat al eens 26 maanden achter de tralies wegens een aanslag op Bali in 2002, waarbij vooral westerse toeristen omkwamen. Daarvoor werd Bashir uiteindelijk vrijgesproken. De ziekenhuizen in Vancouver hebben tientallen gewonden behandeld na ernstige rellen in de Canadese stad. Die braken uit nadat de lokale ijshockeyploeg Canucks de laatste wedstrijd om het Noord-Amerikaanse kampioenschap had verloren. Railschoppers hebben tientallen auto's in brand gestoken. In het centrum van Vancouver werden winkels en andere gebouwen geplunderd. De politie werd bestookt met stenen en gebruikte traangas om de railschoppers te verdrijven. Als de EU wil dat banken en pensioenfondsen Griekenland te hulp komen, moet het Europese noodfonds worden verdubbeld. Daarvoor pleit vertrekkend president van de Nederlandse bank Nout Welling in het Financieel Dagblad. Hij vindt dat er dan 1500 miljard euro in het fonds moet komen. Alleen op die manier kan volgens Welling worden voorkomen dat landen als Ierland en Portugal net zo in de problemen komen als Griekenland. Het weer bewolkt en verspreid over het land buien. Vooral in het zuidoosten kunnen die gepaard gaan met onweer, windstoten en hagel. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS. Het is Jolanda van den Velden van de ANWB slechte weer heeft voor veel files gezorgd in de ochtendspitsen staat nu nog 180 kilometer. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Die staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de knopende Del en Everdingen 14 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam in beide richtingen bij Zoeterwoude Rijndijk files van 7 tot 9 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 6. A9 ook maar richting Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp 9 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Knopen de 12 kilometer. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen en Maarsberg 8. A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en de Van Binnenoordbrug 9.